Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Polen, Europa en de NAVO reageren boos op de Russische drones die vannacht boven Polen vlogen. Vliegtuigen van onder meer het Poolse leger en Nederland kwamen in actie... om ze uit de lucht te schieten, vertelt correspondent Kizia Hekster. Die Nederlandse F-35 zijn sinds kort naar Polen... om precies bij dit soort dingen te kunnen helpen. Want er eh, zijn meer van dit soort incidenten... hoewel het dus nu voor het eerst is dat er ook echt drones uit de lucht zijn geschoten. Rond deze tijd komen de NAVO-landen bij elkaar. De NAVO ziet de Russische actie van vannacht niet als aanval... maar zegt wel dat Rusland probeert uit te zoeken hoe ver het kan gaan de Amerikanen hebben de State of the Union, wij de troonrede... en ook in Brussel bestaat zo'n jaarlijkse speech van de belangrijkste baas van de EU... de European State of the Union. Ursula von der Leyen is er drie kwartier geleden aan begonnen. De focus lag dit keer vooral op de onrust in de wereld... met oorlogen in Oekraïne en Gaza en de handelsoorlog met Amerika. Europe is in a fight. A fight for a continent that is whole and at peace for a free and independent Europe, a fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves. Europa kan niet achteroverleunen en wachten tot alles is overgewaaid, zegt ze. We moeten vechten voor onze vrede, onze toekomst en onze plek in de wereld. En wat als je telefoon of koffiezetapparaat het na twee jaar begeeft? Heb je dan pech of nog recht op garantie? Veel mensen hebben geen idee, ziet de autoriteit Consument en Markt. En dat is ook niet zo gek, volgens mijn economiecollega Aida Brands. Want je hebt in Nederland niet alleen recht op fabrieksgarantie. Je hebt namelijk ook zoiets als wettelijke garantie. En dat verschilt per product. Dus dat is ook heel erg lastig om vast te stellen. Maar ze gaan er een beetje vanuit van... Nou, als je dat gewoon normaal gebruikt... dan moet je er redelijkerwijs met bepaalde producten... toch zeker wel vijf of acht jaar eh, kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld een wasmachine of een telefoon. Dus daar moet je ongeveer aan denken. Maar ja, omdat dat dus niet vaststaat is het altijd een beetje een worsteling eh, om, eh, om je recht te krijgen. Volgens de ACM hebben veel mensen geen zin in gedoe... en kopen ze daarom maar gewoon een nieuw product. Terwijl mensen die wel achter hun garantie aangaan meestal succes hebben. Het weer, het is vandaag lang droog met af en toe wolken en af en toe zon. Later zijn er vanuit het zuidwesten wat buien. Bij 19 tot max 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ringweg van Amsterdam, staat nog file tussen Amsterdam, Rivierenbuurt en Durgedam. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A22 van Velsen naar Beverwijk. Daar is de weg even dicht bij de Velsertunnel door een te hoge vrachtwagen. Op de N208 loopt het ook vast vanuit Sassenheim tussen Bloemendaal en de aansluiting met de A22. 4 kilometer. De extra reistijd is een half uur.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 Verdorie. Valt nog niet mee hoor. valt nog niet mee. Welkom bij uur 2 van Duif de Week door, U luistert naar ZFM Zandvoort. Het radiostation van Zandvoort, maar ook de wijde omstreken. Want zelfs als rij in de buurt van Schiphol en je stemt af op 106.9 FM... dan kan je gewoon eh, ZFM Zandvoort beluisteren. Ja, ja. Dus ik, eh, ik kom nogal ver met mijn stem vanmorgen. Ik hoef niet eens te schreeuwen kan zelfs heel zachtjes praten, hoor ze me nog in Schiphol. Dat is niet te geloven, toch? Stem vliegt eh, over de velden. Net als de vliegtuigen daar. En de ganzen. Ook een probleem waren op Schiphol, de ganzen. Die ganzenwelt had last van die ganzen. Allemaal onzin duif wat je nou weer loopt uit te braken, jongen. Maar ik ben het wel met je eens, everything is beautiful. Jesus loves the little children. All the children of the world. Red, yellow, black and white, they are precious in his heart. Jesus loves the little children of the world. Everything is beautiful in its own way. Like a starry summer night or a snow-covered winter's day And everybody's beautiful in their own way And Under God's heaven, the world's gonna find a way There so blind as he Thursday. I ah, sing it till everybody's beautiful. Everybody's beautiful. Oh, in their own way. Under God's heaven, the world's gonna find a way. We shouldn't care about the length of his hair lives within. Ray Stevens, Everything is Beautiful. Nou, is, uh, bent u met mij eens? Ik denk het niet, hè, want het is allemaal niet mooi op aarde, hoor. Nou worden er weer drones uit de lucht geschoten. En ik vloog ertussen vanmorgen en ze hadden me, bijna een duif hadden ze te pakken. Hè. Ze schoten me gewoon voor mijn veren. Oh, mijn telefoon gaat, luisteraars. Ik gooi eh, snel het volgende plaatje erin. Eh. tot zo. I've been out here walking and talking to myself for about hours now. Love is really a hurting thing. Hey man, what's happening? Hey brother, what's going on? <laughs> All right. He's got his woman over there. how's he doing? okay? But mine's at home. What time is it? Damn, it's 1245. I think I'm gonna walk up here and see what's going on at this discotheque.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 Eh, samen met Barry natuurlijk. Met zijn donkerbruine stem. Heel donkerbruin. Dat is gewoon wilde eh, zwarte koffie drinken hier. Dan krijg je zo'n enorm donkerbruine stem hoor. Die heb ik ook nog Ja, heel donkerbruin. Flauwekul natuurlijk. Allemaal flauwekul hoor, wat die duivel allemaal zegt.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 Não. Duif vanmorgen te laten lachen, luisteraars. U luistert nog altijd naar ZFM Zandvoort. Eh, een programma met een hamer, een bijtel, maar wel een zaag. En die zaag die gebruik ik dan elke week om de week door te zagen. En dat is me vanmorgen al gelukt hoor, in de eerste, eerste uur van het programma. Eh, en het begin van twee uur eh, heb ik die zaag ook nog even ter hand genomen. En daar lag hij doormidden hoor, de woensdag was in het weekend was ik even in een dancing. Kom ik nog wel eens in een dancing? U ook wel? U ook in een dancing? Nou, er staat een meisje in de hoek. Heel, verdrietig. Wil je alsjeblieft met me dansen? Ik zei natuurlijk, meid, wil ik met jou dansen. Bleek het Lindsay de Paul te zijn. Die je dan zo toeneuwt, eh, daar moet je toch mee dansen dan, uh, eh, luisteraars. Lindsay de Paul, zo heette ze. Zeg, gaat je nou Lindsay of had je nou Paul? Ze zegt, nee, Lindsay de Paul. Ik zeg, oh, nou, dan weet ik dat ook niet. Mag ik je telefoonnummer? Dat heeft ze dan weer niet gegeven, verdorie. Maar goed, eh, de, de, eh, teleurstelling. Maar dan moet je niet naar terugkijken. Je moet gewoon vooruit kijken. Eh, walk and don't look back. Zij Mick Jagger. dat deed hij niet alleen hoor. Samen met Pieter Tos. Tos. the walk. You still got some more to walk, man. I know, I've got a long way to go. I'm getting kind of tired, but I got to keep on walking. I'm walking barefoot. You know. Keep on walking. Kijk niet achterom, mensen. Voor we weer gaan luisteren naar Cabaret, eh, de Beach Boys nog even. Boys met Ceylon Sailor. Ik ga even eh, Harry Jekkers voor u klaarzetten. Eh, maar ondertussen gaan we even luisteren naar eh, een hele bekende... duurt toch veel te lang. Die duurt 7 minuten. Ga ik niet doen, luisteraars. We gaan eh, luisteren naar de Tequila Sunrise. En daarna naar onze vriend Harry Jekkers. every night. Harry, ben je er klaar voor, jongen? Nou, daar komt hij hoor. Dat was in 1961. Wij waren aan het spelen, mijn broer en ik. En mijn moeder zegt, Paul en Harry, kom eens even hier. Er komt zo een meneer bij ons eten. Oh, zeiden wij, mogen we weer gaan spelen? Nee, je mag nog niet gaan spelen. Kom eens even hier. En die meneer is de baas van jullie vader. Oh, zeiden wij. Nou, dan gaan we... Nee, wacht nou eens eventjes. En die meneer, daar is iets mis mee. dan? zeiden wij. Mijn moeder zei, jou moet je uitleggen, die meneer heeft een beetje een raar handje. Dat zit niet vast aan zijn pols, maar aan zijn elleboog. We waren sprakeloos, jongen. Mijn broer zegt, waar is dat stuk ertussen dan gebleven? Hoe kan dat dan? Mijn moeder zegt, dat is er nooit geweest. Daar is die meneer mee geboren. En luister nou eens goed naar mij, Paaltje en Harritje. Als die meneer straks komt en aanbelt en binnenkomt... gaan wij niet met z'n tweeën lopen schreeuwen van... Mag dat handje zien? We willen het handje zien. We doen gewoon normaal. Is dat afgesproken? Alsof er niks aan de hand is. Gewoon normaal. Is dat echt afgesproken? Echt waar, man. Absoluut echt waar. Is dat echt afgesproken? Echt op mijn ogen. Die middag hebben mijn broer en ik de hele middag het spel gespeeld. De man met het lamme handje. We hadden bij elkaar onze linkerhand vastgebonden aan onze rechterhand en we probeerden alles uit. Tafeltennissen ging moeizaam. En eindelijk won ik van mijn broer, want die was links. <laughs> Pissen onmogelijk, je kon er niet bij, joh. De tijd kroop die middag voorbij, hoor. En eindelijk om zes uur werd er geweld een beetje aarzelend. Waarschijnlijk vanwege dat lamme handje. Mijn moeder stond op om de deur te gaan opendoen, maar ze had geen schijn van kans. Glijdend op de gangmatjes haalden we daar links en rechts in. We vochten erom wie de deur mocht opendoen. Ik was het eerste, ik ram die deur open en daar stond hij, de man met het lamme handje. Maar je kon nog niks zien. want een lange, dure regenjas aan. En mijn moeder zei tegen Paul en mij, ja, donder eens op allebei. Zal ik uw jas aannemen, meneer? waren benieuwd. Eerst ging de goede arm uit de mouw en daar was hij, het lamme handje. En moeder had niet gelogen, zeg. Vanuit een half colbertmouwtje bungelde een klein onvergroeid handje op borsthoogte voor de meneer. Terwijl mijn moeder voorzichtig de peperdure regenjas op een knaapje nog wel op de kapstok ophing... aaide de man met het lamme handje met zijn goede hand over mijn hoofd. Het lamme handje bungelde voor mijn neus op en neer, jongen. Mijn moeder kwam terug en zei, Harry Donderstraal, nou eens even op joh. Zal ik u voorgaan, meneer? In ganzenpas gingen we naar de voorkamer toe. Binnengekomen zei mijn moeder, wilt u soms wat drinken? Een pilsje graag, zei de man met het lamme handje. We waren benieuwd, zeg. Hoe zou dit flesje open krijgen? Shit, moeder had het flesje al in de keuken opengemaakt, zeg. Even later moesten we gaan eten aan tafel, zei mijn moeder. Het was eind november, we aten penenuien. En, en toen gebeurde het wonder. De man met het lamme handje gaf met zijn goede hand de vork aan het lamme handje... en begon vervolgens schuin hangend in zijn carbonade te snijden. Als hij er een stukje van af had, kwam hij met een rukje overeind... en met een kleine draai van het lamme handje... verdween de carbonade in zijn mond. Mijn broer en ik krijgen geen hap door ons keel. We verloren het handige lamme handje geen momenten uit het oog, jongen. En keek de man met het lamme handje toevallig een keer onze kant op. Dan wisten we niet hoe snel we een of andere andere kant op moesten kijken. Maar zodra hij weer met mijn moeder of mijn vader ging praten... staarden wij naar het lamme handje dat moeiteloos peen en uien naar binnen molen wiekte. En op een gegeven moment keek de man met het lamme handje ons opeens onnatuurlijk strak aan. Hij legde zijn bestek neer en zei, wat zitten jullie toch naar mij te kijken? heb ik soms wat van jullie aan? Huh? Nou, heb ik soms wat van jullie aan? Dat kunnen wij niet betalen, probeerde ik een Nee, dat bedoel ik niet, zei hij. Is er soms iets mis met mij? Nou, en gelukkig werden we gered door ons moeder. Joh. Altijd heeft ze ons gered. Ons hele leven. Ze zei, meneer, het spijt me zo verschrikkelijk. Ik schaam me dood. Ik heb namelijk tegen die twee jongens gezegd dat ze... En hij zei, nee, nee, nee, nee, nee, mevrouw Jekkers. Ik wil het van die twee knaapjes horen. <laughs> Is er soms iets mis met mij? zei hij dreigend. Nou, is er soms iets mis met mij? En ik zei, nee. Is er niks mis met mij? vroeg hij aan mijn broer. Nee meneer, zei mijn broer. Is er absoluut niks mis met mij, zei hij opnieuw. Absoluut echt niks, zeiden wij in koor. Mooi, zei de man met het lamme handje. Dan schijn ik eindelijk van dat klote lamme handje af te zijn, zeg. <laughs> Harry Allemaal over het lamme handje. Nou eh, is het tijd voor seksuele voorlichting en dat doe ik dan in het Engels. En het gaat dan al gauw over de, eh, de vogeltjes en de bijtjes. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above and a thing called love. Let me tell you about de vogeltjes en de bloemetjes en de, en de, de flowers en de, en de trees en zo. Nou, met eh, u, bent voorgelicht. Ah, I, love the dat geeft dan weer goede vibraties. als het goed is, als je goed bent voorgelicht, geeft dat goede vibraties. De strand, jongens. Ah, perfume through the air picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good, vibrations. excitations. Good, vibrations. Excitations. Somehow close now softly smile I know she must be kind Dat waren de goede vibraties, luisteraars, van de eh, eh, natuurlijk eh, de Beach Boys. ik blijf hangen, luisteraars, en daar kan ik niks aan doen, in een bepaald gevoel. I'm hooked on a feeling. wat een gezellige muziek allemaal, hè, luisteraars. Ik hoop dat u het eh, met mij eens bent... dat dit toch wel echt die, die gouden oude tijd... dat het toch echt de lekkerste muziek was. Met de Hollies. Carrie Ann. Then you played with older boys and prefects. What's the sting, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Ja, het waren echt beesten in die tijd hoor. Die animals met eh, Don't Let Me Be Is dan nou een zoet? Oftewel, uh, eh, begrijp me nou niet verkeerd. Begrijp me nou niet verkeerd, luisteraars. Dat geldt ook voor u, hè. Dat u mij ook niet verkeerd begrijpt, hè. Anders dan kom ik met eh, naalden en pennen hoor, denk erom. De uitvoering van Smokey met Needles en Pens. was a face I love And I knew I had to run away je altijd op je knieën. Get dan op mijn knees. Ja, ik begin er niet aan. Ik ga niet op mijn knieën voor u eh, luisteraars, dat doe niet. Dan krijg ik altijd hetzelfde gevoel, dat same old feeling, eh, als ik op mijn knieën ga. I still get the same now het Seven Old Feeling ga ik eh, de uur 2 van Duif de Week door eindigen, luisteraars.